Dat begon allemaal toen er in 2019 cocaïne tussen het fruit werd gevonden en het bedrijf uit Hedel de politie belde. De zwaarste straf is voor een man van 21. Jessin A. had een prominente rol omdat hij zijn medeverdachte geld heeft geboden om de aanslagen te plegen. Hij heeft de vuurwerkbommen verstrekt en de adressen gegeven waar de aanslagen moesten worden gepleegd. Zonder zijn rol waren de uitvoerders niet overgegaan tot het plegen van de aanslagen. Hij moet tien jaar de cel in. Het worden spannende uurtjes voor minister Hugo de Jonge. Hij geeft zo in de Tweede Kamer uitleg over de mondkapjesdeal en zijn rol daarbij. Verslaggever Roel Bolsius volgt het debat. Het gaat vooral over hoe hij daarna de Kamer erover heeft geïnformeerd... en hoe hij vragen van journalisten erover heeft beantwoord. Dat is een discussie die al een jaar prominent in de politiek speelt. En er zijn ook beloftes gedaan over een, eh, nieuwe bestuurscultuur... en dat het echt anders moet. Maar de oppositie vindt dat het kabinet en zeker ook Hugo de Jonge daarin echt tekort schiet. Zometeen komt Hugo de Jonge zelf aan het woord. In Duitsland hoeft niemand verplicht een coronaprik te halen. Dat wilde de minister graag, maar het parlement heeft het weggestemd. Ook een voorstel om dan alleen alle Duitsers van boven de 60 verplicht een prik te laten halen kwam er niet doorheen. En op Twente Airport staat een Russisch vliegtuig geparkeerd. Een Airbus waar zo'n 150 mensen in passen. En dat ding kan niet weg, want de EU-landen besloten ruim een maand geleden het luchtruim te sluiten voor Russische toestellen. De directeur van het vliegveld heeft geen idee hoe lang dat Russische toestel daar nog blijft staan. Nee, dat gaat de toekomst leren hoe lang die hier nog blijft staan. Eh, hoe, hoe dit allemaal gaat aflopen, de sanctie en de duur daarvan. En hoe het toestel er weer uit kan komen. En eh, eh, dat gaan we in de toekomst meemaken. Ook op Maastricht-Aken Airport staan vier Russische vliegtuigen aan de grond. Het weer, code geel. Er trekken flinke buien over met zware windstoten en kans op hagel en onweer. Vanavond ook nog nat en winderig. Morgen een hoop minder gewaai en geregen.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 Blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine presidentje gaat de wereld redden.